terwijl hun werkgever de WW-steun had aangevraagd om hen in dienst te kunnen houden. Deeltijd-WW werd vorig jaar ingevoerd voor bedrijven die hun personeel vanwege de economische crisis tijdelijk minder wilden laten werken, zonder hen te hoeven ontslaan. Tot nu toe hebben 6800 bedrijven van de deeltijd-WW gebruik gemaakt voor zo'n 70.000 werknemers. De laatste tijd stromen meer mensen uit de regeling dan erbij komen. De staat hoeft definitief niet op te draaien voor schade aan de grosfabriek in Enschede door de vuurwerkramp. De bierbrouwerij liep bij de brand in mei 2000 voor zo'n 60 miljoen euro schade op. Die werd vergoed door verzekeraars, maar die legde vervolgens een claim bij de overheid. De staat had onrechtmatig gehandeld omdat bekend was dat het bedrijf SA Fireworks onveilig was. En omdat daar niets tegen werd gedaan, zeggen de verzekeraars. Maar de Hoge Raad is het daar niet mee eens. Nederland verliest volgens de voorspelling van inktvis Paul de WK-finale. De inktvis uit het Sea Life Aquarium in Oberhausen in Duitsland werd de afgelopen weken wereldberoemd omdat hij alle uitslagen van het Duitse elftal goed voorspelde. De inktvis doet zijn voorspelling door middel van de twee bakjes die, zijn aquarium, die in zijn aquarium worden gezet. Op die bakjes staat de vlag van de twee landen die spelen en het bakje waaruit Paul een mossel eet wint. Er is overigens één geruststelling voor de Nederlandse supporters. Paul zat er één keer naast met zijn voorspelling en dat was voor de finale van het EK twee jaar geleden.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 We zijn er weer bij. Je helden zijn we nummer 1. De baas over de velden, dat zie je toch meteen. Met Robben op de vleugels en Van Persie in de punt. Laten we geen tegenstander heel, wij zijn sterk als een leeuw.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 And I know inside that it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born. She's got me high and it's so beautiful. Yeah, yeah. I'm with this deep eternal universe from death until rebirth.